Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Britse regering heeft toestemming gegeven om in de Noordzee te boren naar olie en gas. Ze negeert de waarschuwingen van wetenschappers en de Verenigde Naties... die zeggen dat landen hiermee moeten stoppen. Volgens de Britse regering is boren echt nodig om het Verenigd Koninkrijk van genoeg energie te blijven voorzien. Boren begint vanaf 2026. In Londen is vanmorgen een 15-jarige scholier doodgestoken met een mes. zoals met de bus onderweg naar school. Een 17-jarige jongen die het slachtoffer waarschijnlijk kent is opgepakt. Het is dit jaar de 15e tienermoord in Londen. In Nederland leven op dit moment 9 wolvenroedels. Zeven zitten op de Veluwe, twee leven in Drenthe en Friesland. Afgelopen zomer heeft het centrum 65 meldingen gekregen van gewond of dood vee door de wolf. Vooral uit Drenthe. En in 41 gevallen was de wolf inderdaad de boosdoener. En om te zorgen dat oudere mensen niet eenzaam worden... hebben steeds meer ouderen een oppashond. Een stichting koppelt honden die overdag alleen zijn omdat hun baasjes werken... aan ouderen die wel wat gezelschap kunnen gebruiken. Zoals Hans, die dankzij zijn oppashond elke dag lekker buiten onder de mensen is. Ik heb er plezier aan om te lopen, maar de hond heeft er ook heel veel plezier aan. Dat zie je gewoon. Ja, je komt steeds andere mensen tegen. Goedemorgen. Goedemorgen. hey. En het, elk hond die je tegenkomt heeft zijn knuffel waard. Dus dat is altijd leuk. Morgen begint de week tegen de eenzaamheid. En een oppashond is dus een optie om het alleen voelen tegen te gaan.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 Cause Miss Badu's always come at bars, try to hang around with stars. Like I do, I'ma tell you the truth. Showing and prove, forget the fool. I think you better <laughs> call him and tell him I'm but you can't use my phone.